steeds verder uitbreiden. Volgens de Vereniging voor Sociale Diensten is de situatie zelfs akelig slecht. Ondertussen neemt het aantal mensen in de bijstand juist verder toe. De meeste sociale diensten gaan bezuinigen op reïntegratietrajecten. Veel extra diensten voor niet-uitkeringsgerechtigden worden ook geschrapt, zoals bijvoorbeeld sollicitatietrainingen en hulp bij leerwerktrajecten. Totaal tekort van sociale diensten van alle gemeenten bedraagt 340 miljoen euro. De verwachting is dat het dat komende jaar nog verder oploopt. In Wallingsveen in Zuid-Holland is een hefbrug bijna 30 meter naar beneden gevallen. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Voor de veiligheid is de weg en het scheepvaartverkeer stilgelegd. De oorzaak van de val was een stroomstoring. Kort daarvoor was een schip onder de brug doorgevaren. De brug over de Gouwen in Wallingsveen zou door de klap aan de nood hangen de inflatie die is in mei gestegen naar 2,3 procent. Dat is het hoogste cijfer in 2,5 jaar tijd. De hoge inflatie heeft vooral te maken met hogere prijzen voor vliegtickets en energie. Gas en elektriciteit waren in mei flink duurder dan een jaar eerder. Verder zijn koffie, thee en cacao flinke uitschieters. Minister Verhagen van Economische Zaken staat positief tegenover het idee om huiseigenaren uit te kopen die onder hoogspanningskabels wonen, schrijft hij een brief aan de Tweede Kamer. Elektriciteitstransporteur Tennet had voorgesteld om de huiseigenaren uit te kopen. Dat zou in totaal zo'n 530 miljoen euro kosten. Dat bedrag wil Tennet doorberekenen in de energierekening. Ieder huishouden zou dan ruim een euro per jaar meer moeten betalen. Voor de minister een Besluit neemt, wil u weten wat de Kamer vindt van het plan. Het weer, veel zon, maar vanmiddag in het hele land ook een bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A8 richting Amsterdam voor komt bij 2 kilometer. Op de A15 richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis 2 kilometer Dan een ongeluk met een vrachtwagen.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 let She's blood, flesh and bone No drugs or silicone She's touch, smells, I taste and sound But somehow I can't believe to me i freeze freezing immediately Just what you said sounds so wondering Somehow I can't believe. Someone would become strange, strange, strange, strange. mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy But tell me, is my rap going crazy? Don't be afraid of the bad wolf He's just a sheep underneath those teeth And don't be afraid of the wicked witch She's so bad, she can make a bitch ooh, make it a wicked And sex is such a pleasure She got me some nothing all up in her skirt Every night I wanna go with her Got some cooking somewhere chasing you. Take one, two, three, four. Ooh, ooh, get away, get away. Yeah. Ooh, to get you close, looking up. Oh, oh, Rapunzel, Rapunzel, down your golden hair. Get up, get up on your big white horse, even if your jokes ain't there. Oh, i would like forever, ever. like ever. Zandvoort voor internet. www.zfmzandvoort.nl Let me get still It's so hard to believe Each single need The first emotion in me But it's a bit Numai, numai Numai, numai Numai, numai, numai People don't see that still to me We are the best But it's a bit Numai, numai Numai, numai life is. Mijn verwijder life is. limit Fest. in the center of the fire Take full space, no control Heart so hot and it's making the floor lumber up, limbo down, The low embrace, stop stumble around I say go, she say yes Dim the lights and get the rest you see?